Door een gebrekkige controle kon een Nigeriaanse terrorist ongehinderd aan boord komen van een toestel van Northwest Delta. Terwijl bekend was dat hij er radicale denkbeelden op nahoudt. Dat zei Obama op een persconferentie over de mislukte aanslag bij Detroit. Hij noemde de gang van zaken onaanvaardbaar en vindt dat de tekortkomingen snel moeten worden aangepakt. Een Braziliaanse peuter die 32 naalden in zijn lichaam had... is na drie operaties buiten levensgevaar. De stiefvader van het jongetje had de naalden in het lijfje van het kind gestoken. Hij wilde wraak nemen op zijn ex-vrouw door middel van zwarte magie... en stak de naalden in de peuter nadat hij die dronken had gevoerd. Braziliaanse artsen verwijderden de eerste gevaarlijkste naalden uit zijn hart en longen... en andere vitale organen. Bij de derde operatie werden vier naalden uit zijn nek gehaald... die dicht bij de ruggengraat zaten... De laatste tien kunnen volgens de artsen voorlopig blijven zitten omdat ze minder gevaar opleveren. De stiefvader en zijn vriendin zijn opgepakt. De haven van San Francisco is verlost van een zeeleeuwenplaag. Sinds eind oktober verzamelden zich in de haven meer dan 1500 zeeleeuwen. Dat trok veel bekijks van toeristen, maar vissers waren er niet blij mee. De zeeleeuwen vraten de baai van San Francisco leeg, beschadigden boten en steigers en versperden de haveningang voor schepen. Ook maakten ze veel lawaai en waren ze af en toe agressief tegen zwemmers. Biologen stonden voor een raadsel, ook nu de zeeleeuwen ineens bijna allemaal zijn vertrokken. Mogelijk zijn ze hun belangrijkste voedsel, sardines en anchovist, achterna gezwommen, zei een bioloog.